Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Joran van der Sloot is in Peru veroordeeld tot 28 jaar cel voor de moord op Stefanie Flores in 2010. De openbaar aanklager had 30 jaar geëist. Ook moet van der Sloot een geldbedrag betalen aan de familie van Flores. Woensdag bekende hij voor de rechtbank schuld aan de moord op de Peruaanse en zei dat hij spijt had. Het voorlezen van het vonnis in Lima duurde bijna twee uur en van der Sloot gaf daarna aan mogelijk in hoger beroep te gaan. De Nationale Recherche heeft een directeur van een autoverhuurbedrijf in Rotterdam opgepakt. De man van 47 zou betrokken zijn bij internationale drugstransporten, onder meer naar Zweden en Polen. Bij het onderzoek vond de politie 1,8 miljoen euro aan contant geld. Dat lag in een kluis die was verborgen onder de spoelbak in het huis van de verdachte. Ook zijn een speedboot, auto's en een vuurwapen in beslag genomen. In het onderzoek waren in september vorig jaar al twee verdachten aangehouden. Het futuristische pand van het failliete autobedrijf Hessing langs de A2 wordt overgenomen door de Lauwman Groep. Die importeert onder meer auto's van Toyota, Suzuki en Lexus. Lauwman kijkt of de bedrijfsvoering en de import van Bentleys, Lamborghinis en Rolls-Royces kan worden overgenomen. De naam Hessing verdwijnt. Die auto-importeur werd dinsdag failliet verklaard. Hessing kwam in de problemen na plannen voor een bouwproject voor dure villa's in de beeld. Op een kleine openbare basisschool in Zeeland zijn in korte tijd 10 van de 55 leerlingen vertrokken. De reden was pesterij. Onder de leerlingen die naar een andere school zijn gegaan zijn ook pesters. De ouders waren aangesproken op het gedrag van hun kind en viel, dat viel niet bij iedereen in goede aarde, zegt het schoolbestuur van de Reigersberg in Rilland. Er werd niet zozeer in de klas gepest als wel op straat en bij sportverenigingen. De Zeeuwse school krijgt een nieuwe directeur die een eind moet maken aan het pesten. Het weer, vanavond eerst enkele opklaringen, later ook bewolking. Morgen droog, weinig ruimte voor zon dan.